Kees Groot met het NOS-journaal. De Nederlandse gemeente denkt dat het vijfpartijenakkoord de lagere overheden veel geld zal kosten. Volgens VNG-voorzitter Pans gaat het om 300 tot 400 miljoen voor dit en volgend jaar. Provincies, gemeenten en waterschappen krijgen minder geld door de bezuinigingen op de rijksbegroting. Daarnaast wordt het zogeheten schatkistbankieren verplicht gesteld. Dat betekent dat lagere overheden hun geld niet meer bij een gewone bank mogen onderbrengen, maar het bij het ministerie van Financiën moeten stallen. De kans is groot dat ze dan een aanzienlijk lager rendement krijgen, zegt de VNG. Psychiatrische patiënten zijn veel vaker slachtoffer van geweld dan de gemiddelde Nederlander. Dat blijkt uit een reeks wetenschappelijke onderzoeken. Van de bijna duizend onderzochte patiënten heeft de helft het afgelopen jaar te maken gehad met geweld. Ze zijn vaak slachtoffer van mishandeling, bedreiging en woningdiefstal. In veel gevallen is de dader een bekende. Psychiatrisch patiënten plegen ook vaker zelfgeweld. Volgens de onderzoekers moeten hulpverleners alerter worden op signalen van gebruik van geweld bij psychiatrische patiënten. Op de grote oceaan op zo'n 200 kilometer uit de kust van Californië zijn twee schepen van de Amerikaanse marine op elkaar gevaren. Een bevoorradingsschip botste tegen een klein vliegdekschip toen er olie zou worden overgepompt. Bij de botsing raakte niemand gewond en er lekte geen olie. Het olieschip raakte flink beschadigd. Beide schepen konden op eigen kracht de haven van San Diego halen. De pinguïn die in maart uit een Japanse dierentuin ontsnapte is opgedoken in de baai van Tokio. Het dier ontsnapte twee maanden geleden door over een 4 meter hoge muur te klimmen en zich door prikkeldraad te wurmen. Volgens de dierentuin is de pinguïn zeer tevreden midden in de baai van Tokio. Het weer vrij zonnig, in de loop van de dag wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 16 in Limburg. Morgen meer bewolking en in de middag en avond enkele buien. Dit was het NOS Journaal.